10 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Het kabinet komt nog volgend jaar zomer met de eerste concrete voorstellen voor een belastingherziening. Die toezegging deed premier Rutte tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer en een meerderheid kan zich daarin vinden. Een deel van de Kamer vindt de aanpak van het kabinet niet voortvarend genoeg en drong erop aan al voor 1 februari volgend jaar met voorstellen te komen. Maar dat vindt de premier te snel. Rutte kwam vrijwel ongeschonden uit het debat. Hij had weinig moeite om de Kamer achter de hoofdlijnen van de begroting te krijgen. Kritiek van met name SP en 50PLUS dat veel ouderen de dupe worden van zijn beleid wees hij van de hand. Bij een zelfmoordaanslag, inslagen van mortiergranaten en ander geweld zijn in en rond Bagdad vandaag zeker 30 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een man reed vanavond met een auto vol explosieven in op een controlepost van de politie in een noordelijke Sjiïtische wijk van de Iraakse hoofdstad. Een paar minuten later sloeg in dezelfde wijk drie mortiergranaten in, waarvan één op een busstation. Bij aanslagen eerder op de dag waren in en rond Bagdad al 15 mensen omgekomen. Zes huizen in Winsum in Groningen worden met steunbalken gestut. De Nederlandse aardoliemaatschappij doet dat omdat de voorgevels van de woningen kunnen instorten bij een zware aardbeving. De bewoners hoeven hun huis niet uit. De NAM besloot vorige week om bij ruim 108 woningen in Winsum een versnelde inspectie uit te voeren. Er was bij een bepaald type woning een constructief gebrek gevonden. Nu blijkt dat deze zes huizen hetzelfde mankement hebben. PSV heeft in de poolfase van de Europa League de eerste wedstrijd gewonnen. In Eindhoven versloeg PSV het Portugees Estoril met 1-0. Luc de Jong benutte een strafschop in de eerste helft. Feyenoord speelt nu in Spanje tegen Sevilla. De Rotterdammers staan met 2-0 achter. En dan het weer vanavond en vannacht in het oosten en later ook in het noordoosten mogelijk een bui. Morgen in de loop van de ochtend zon. Verspreid over het land kan er wel een bui vallen. Het vaakst in het oosten en noordoosten.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 Eh, vorig jaar te gast bij eh, Radio Zandvoort. Roy Lindeman, of Ron Lindeman, daar heb ik het over. Afkomstig uit eh, Almere met zijn eigen nummer Angelina. volgende nummer is niet van degene die het nu zingt... maar eh, hij heeft er wel een enorme hit mee, eh, dankzij de Voice of Holland.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 Zelf als het niet zo is. Ja, een prachtige vertolking van eh, Zeg maar dat het niet zo is van Frank Boeien. Dit keer uitgevoerd door eh, George van der Pannen. En dankzij dat hij meedeed aan The Voice of Holland. En dit nummer eh, in zijn auditie bracht, waarbij alle stoelen direct omdraaiden heeft hij nu een gigantische hit. En dat zal Frank Boeien ook niet erg vinden. Want eh, ja, die heeft de rechten van het nummer. Dus die verdient daar dan weer hele, een dikke boterham aan, luisteraars.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 this lover child. de jaren 60, waarin eh, ik, natuurlijk ben grootgegroeid. Ik heb eigenlijk de hele poprevolutie een beetje meegemaakt, zo vanaf de eind jaren 50 tot nu. En eh, ja, toch een hele mooie tijd beleefd. Vooral die 60 jaren, eh, dat je met je bandje, en er waren wat bandjes in die tijd, gewoon lekker overal in sociëteiten kon spelen. in, in, kroegen, ja, in, Noordwijk bijvoorbeeld, in Scheveningen, in het casino. In Club 7 in, Bergen, uh, Extase in Bergen. Nou, er waren zoveel, eh, zoveel eh, gelegenheden waar je met je bandje kon spelen. Het waren allemaal uh, ja, bandjes met drie gitaren en drums bijna. Later werden de keyboards daaraan toegevoegd. En ja, er waren een hele hoop mensen ook van deze groep een grote fan. De Beach Boys. wil u niet geloven wat er allemaal in mijn kamer gebeurde. Anders als wat er allemaal in de ghetto gebeurde. Dat was een stuk minder mensen. Elvis. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his The crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies in the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. and his mama cried. sensuele geluid van uh, Shania Twain. From this moment.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 Eh, of ze nog, eh, nog steeds eh, nieuwe albums opneemt waar wij, waarvan wij zomaar niets, uh, niets vernemen. Het zou me niets verbazen hoor. Want ja, een lukt het vaak niet om, om een hele lange tijd aan de top te blijven. En soms hoor je de niets. En dan ineens is er weer zo'n nummer wat, wat opvalt. Waardoor er weer een hele hoop nummers achter elkaar een grote hit worden. Chennai 2, een hele aangename stem. Althans voor mij wel. En ik hoop dat ze nog heel lang door blijft zingen. Ik ga eh, wel eens een keer voor u speuren, luisteraars, op het internet... of dat ook zo is, of zijn nog steeds eh, eh, aan de weg timmerd eigenlijk. Shania Twain. Dus even spieken. Oh ja, Marius van Buringen en Ludwien Alders die zijn ook online. En die zitten helemaal in Spanje. Maar zijn hele trouwe luisteraars. En Marius vestigt bij op een nummer van Leonard Cohen. Slow. We gaan ervan genieten. down the tube. I uh, never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoes but I don't want to run. I'll oh, get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Cohen, eh, beroemd van Suzanne en uh, Solon Marianne. Een hele andere stemintonatie. De laatste jaren trakteert hij ons op zijn eh, donkerbruine, lage barstem. En hij maakt onlangs ook een album dat heet Ten New Songs... waarop een nummer staat In My Secret Life. En de stem die u zojuist van hem hoorde van Leonard Cohen... ja, die gebruikt hij ook op dat album bij onze nummers. En best wel een heel indrukwekkend album ook met een grote variatie aan hele rustige liedjes... die ik zo stuk voor stuk maar in dit programma zou kunnen draaien. En waarvan u volop zou genieten. Maar goed, ik ga niet de hele avond Leonard Cohen draaien. Dat is ook niet de bedoeling. Eh, ik heb nog veel meer voor u uitgekozen, luisteraars. I got you. I'll be right here. Geniet bij ZFM Zandvoort van Tussen App en Vloed. Just take my hand, hold it tight now. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong now. <laughs> my arms will hold you, keep you safe and warm. natuurlijk vooral van eh, Phil Collins. You, you're here in my heart. Of you'll be in my heart. Dat is de goede titel. En dit was, eh, ik dacht Babyface, kan me vergissen. staat namelijk niet op, de, op het album wat ik, eh, wat ik, wat ik heb meegebracht maar dat nu nog op staat. Uh, ik, er staat alleen op dat het You'll Be In My Heart heet, het liedje. En ja, ik hoor duidelijk dat het niet Phil Collins was. Nou, volgens mij Babyface, maar kan me vergissen. Luisteraars, moet ik u even te goed houden, het antwoord. Nog veel meer mooie muziek, onder andere van de Moody Blues. Dawn is a feeling. Als je zo eh, s ochtends op het weiland loopt... en er hangt zo'n eh, lage deken mist op. Eh, hè? Douw, zou je het kunnen noemen. kan je trappen met pinksteren, hè? trappen. maar dan krijg je zo'n bepaald gevoel. En Justin Hayward van de Moody Blues, die heeft dat gevoel ook gehad. Luister maar. no future fears. This day will last a thousand years if you want it to. Do you understand that all over this land there's a feeling? In minds far and near, things are becoming starts flowing. It's true, life flies faster than eyes could ever see. You're here today, no future fears. This day will last a thousand. is een zijn viering eh, wilde ik draaien van de Moody Blues. En daar komt dan meteen een eh, ander nummer achteraan. Wat eh, weer niet de bedoeling is. Dus dat ga ik wegveden, zoals dat dan heet. ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik heb nog veel meer mooie muziek. Tot 12 uur luistert u naar ZFM Tussen App en Vloed. Gepresenteerd door Charles Duif. Marius van Buringen stuurde mij een, eh, een nummer op van eh, Annie Lennox. En eh, luisteraars, het is een primeur. Want het album dat komt pas uit. moet ik weer even spieken wat Marius daarover schrijft. even kijken hoor, even spieken. even kijken. Ehm. Nou, mm, ja, hij heeft het mij... Oh, wacht even. Oh, op 27 oktober komt, het, komt de cd pas uit. En hij is nog niet te vinden op het internet of op een andere eh, ja, geluidsoverdrager, zeg maar. Maar dankzij Marius, want dat is gewoon een man met, uh, met eh, ja, hoe zeg je dat? Geheime sleutels naar geheime kluizen. Met name muziekkluizen. Hij, hij, heeft gewoon gezorgd dat dit, dat dit gewoon gedraaid kan, kan worden. Annie Lennox, het nummer heet... Dan moet ik weer even... Ja, I put a spell on you. Nou, we gaan ervan genieten. Mademoiselle Annie Lennox was dit met eh, I Put A Spell On You... Eh, natuurlijk bekend van uh, eh, Jay Hawkins. En daar praat ik over 1956. En ik geloof dat later de Animals dat ook nog hebben opgenomen. Uh, eh, uit Spellen, nieuw. Maar goed, dat kan ik me vergissen. Maar eh, volgens mij wel. Eh, trouwens, ik, we hebben het zelf hier met de Ruud Jansen band ook op het repertoire staan. Ruud speelt dat ook op fantastische wijze. Maar Annie Lennox doet dat ook prachtig. Maar daar kunnen we pas van genieten vanaf 27 oktober. En dan komt haar album Nostalgia uit. en er staan vast allemaal van dit soort mooie evergreens op. Ik zou het evergreens willen noemen, want ze vervelen nooit eigenlijk die nummers. Fantastisch Marius, hartelijk dank voor jouw eh, inbreng weer vanavond. Dat kunnen wij goed gebruiken bij het programma Tussen App en Vloed. Aubrey was her name. David Gates, Brad. En nummer wat ik nog wel eens draaien, omdat ik het zo mooi vind.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 Of ik zou beter moeten hebben weten, zo is het eigenlijk. Diamond met uh, I Should Have Known Better. Ik had eigenlijk beter moeten weten, mensen. I should To beautiful as you I believe when I fall in love, it should be forever. Dat nummer kent u vast wel in het Engels, maar Rob de Nijs heeft dat in het Nederlands opgenomen. Dan heet het kom bij mij. a. geschapen door een kind. Eerst strelend aan een kleine hand, dan wiegend op de wind. Dromen zijn niet meer dan dat, een onbereikbaar verlangen. Zelfs de mooiste zeepels valt, zodra je hem wilt vangen. I believe when I fall in love it will uh, be forever. Oftewel, eh, als ik ooit weer verliefd zou worden... dan zal het voor eeuwig moeten zijn. Rob de Nijs maakte daar een eh, Nederlandstalige versie van... Kom bij mij, zo heet het. Clouseau in eh, de gedaante van Koentje Wouters. Luisteraars. Ja, weer of geen weer. We hoort het onweert hier een beetje, maar... Pas wel een beetje bij het sfeertje van tussen app en vloed. Want dan luistert u naar bij ZFM antwoord. Eh, Clouseau, die hebben ook een heel mooi nummer opgenomen in het Nederlands. Have I told you lately that I love you? Heb ik ooit gezegd dat ik van je hou. Nou, ik zie op mijn klokje, het klokje van uh, gehoorzaamheid... dat ik nog maar in eh, ja, twee minuten heb om een nummer te draaien. En dat nummer van Clouseau ga ik in het volgende uur draaien... want dat vind ik te mooi om dat zomaar te onderbreken. Dus, nou, wat, wat, zullen we dan eventjes draaien zolang het, het uur niet voorbij is? Dan moet ik even kijken of ik nog wat korts voor u heb. Nou, misschien deze. Cilla Black. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars in the skies. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above.